Zuid-Koreaanse mariniers hebben in de Arabische Zee een gekaapt schip bevrijd. Bij de actie werden acht piraten gedood en vijf gevangen genomen. Aan boord van het Zuid-Koreaanse vrachtschip waren 21 mensen, vooral Zuid-Koreanen en Birmezen. De kapitein werd bij de bevrijdingsactie neergeschoten door een piraat, maar hij is buiten levensgevaar. De andere bemanningsleden bleven ongedeerd. Het Zuid-Koreaanse schip werd een week geleden tussen Oman en India aangevallen. Het was met chemicaliën onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Sri Lanka. In de regio patrouilleren marineschepen van verschillende landen, waaronder Zuid-Korea, om kapingen te voorkomen. Het weer vanuit het noordwesten bewolkt en wat motregen. In het noorden kan het glad zijn door ijzel. Later vandaag ook in het midden en zuiden van het land af en toe motregen. Tussendoor ook wat zon. Het wordt ongeveer 4 graden.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 Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. All the Way. Gespeeld door hardbop trompetist Lee Morgan. Morgan, die in 1938 in Philadelphia werd geboren, overleed al in 1972. Tijdens een optreden door een, het pistoolschot dat zijn wellicht terecht jaloerse vrouw op hem afvuurde. Hij liet een schat aan opname na. Natuurlijk van zijn sterke optreden in de Art Blakely Jazz Messenger Band, maar zeker ook van zijn eigen combo's. We doen nog een morganetje. Met hetzelfde combo als in de uuropener. Pianist Sonny Clark, bassist Doug Watkins en drummer Art Taylor anno 1957. De toen 17-jarige Lee Morgan met Candy. Every day I have the blues. When you see me worried, baby, cause it's you I hate to lose. Well, you know that I've had my share. I Have the Blues. Gecomponeerd in 1949 is al door velen uitgevoerd. In 2007 kropen zangeres Randy Crawford en jazzpianist Joe Sample de studio in om het album Feeling Good op te nemen. En daar volgde volgens hen ook deze stevig aangezette blues op. En terecht. Sadao Watanabe, in 1933 in Japan geboren, is in zijn land een fenomeen op saxofoon en fluit. Vaak gaat zijn muziek langs het randje van de jazz, maar hij kan prachtige ballads blazen, zoals deze Fireplace. your Over ballads gesproken, dit was er een uit het gouden boekje. Words Can Describe, warm gezongen door Sarah Vaughan. Ik heb, al, eh, denk ik, 15 à 20 centimeter aan cd's van haar in mijn rekken staan. Helaas in 1990 overleden en eigenlijk draai ik haar te weinig. Daarom nog maar een song. Ditmaal niet begeleid door een combo, maar een stevige big band. Sarah Vaughan met de eerste jazzhit van pianist Horace Silver, Doetlin. Using the phone book making a few calls, doodling weird things, using the booth walls. Got me a big date, waiting for my cat, putting his vine on so he can look down. I enjoy procrastinating, cause I'm busy. the beginning, started designing using the linen. Talking to my man, doodling my bit. Waiter got salty, told me to please quit. Told the waiter, don't be dizzy, can't you see I'm better? exactly like a doodle to me. If I ever had a doubt what life is all about, I get my pencil out and then commence to doodling, and I find it so relaxing, especially when I feel that life is really taxing. Those weird designs, they only show what's going on in weirder minds. Cause when you doodle, then your noodle's flying blind. Every little thing that you write just conceivably might be a thought that you capture while dropping away. Doodle takes you beyond what you think, then you draw what you think. I feel so lost without doodling. That really helps me ease my mind. I'd be tempest tossed without my doodling. When I'm doodling, there's one thing I find truly. I really, really, really, truly wanna figure out what my doodling's all about. Later, the waiter had me arrested, took me to Bellevue where I was tested. Had me a doctor probing my noodle, for he was half done. Taught him to doodle, showed him hidden thoughts that linger, find an outlet through your fingers. Doctor was real nice, told me to be cool. Looked at the waiter, called him the real fool. Looked at my baby, told him to feel free. Got him to doodling so he could bug me. When he put his arms around me, quite to his surprise. Victor Veldman was een Engelsman die grote fureuren maakte als pianist en vibrafonist in de Amerikaanse jazz. Hij werd in 1941 als zevenjarige al ontdekt als een groot muzikaal talent in een overigens zeer muzikale familie. In 1942 speelde hij als drummer al een rol in de film en twee jaar later werd hij bij de luchtmachtband van Glenn Miller geïntroduceerd als de Kid Krupa. Zijn grote talent was echter zijn pianospel. En toen hij in 1957 emigreerde naar de States... kon hij terecht bij grote jazzmuzikanten als Woody Herman en Buddy DeFranco. We hoorden hem net in There Is No Greater Love als pianist en als vibrofonist. Helaas overleed hij al op 53-jarige leeftijd aan astma. Zijn naam viel er net al, Woody Herman. Deze rietblazer had een aantal fantastische big bands soms wildspelend, soms verfijnd, zoals in deze Deep Purple. Braziliaanse jazzzangeres en componiste besloot deze CFM Jazz. Met veel plezier samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Luciana Souza had een klassieke opleiding, maar stapte over naar de jazz. Maar als driejarige begon zij al haar loopbaan met het opnemen van commerciële radioboodschappen. Ze maakte inmiddels twaalf albums, veelal met haar eigen werk. En het net gedraaide Love is for Strangers is afkomstig van haar album Tide uit 2007. Volgende keer wellicht meer over deze interessante Luciana Souza. Maar deze CFM Jazz is voorbij. Natuurlijk is het jazzteam volgende week weer paraat. Dus zeg ik samen met saxofonist Charles McPherson en pianist Steve Koen.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 Vanuit alle universiteitssteden zijn zo'n 800 hoogleraren onderweg naar Den Haag. Ze zullen in toga rond de Hofvijver lopen. De manifestatie op het Malieveld begint om 1 uur. Er worden tussen de 15 en 20.000 demonstranten verwacht. Den Haag heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Volgens de politie, het OM en burgemeester Van Aartsen willen leden van radicale groeperingen zich stilletjes mengen onder de demonstranten en de confrontatie zoeken. In Istanbul zijn nieuwe gesprekken begonnen over het nucleaire programma van Iran. Vertegenwoordigers van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland spreken met een Iraanse toponderhandelaar. EU-buitenlandchef Ashton leidt de gesprekken. De landen willen dat Iran stopt met verrijken van uranium. De vrees bestaat dat het land werkt aan een atoombom. Iran ontkent dat. Het nucleaire programma is volgens Teheran bedoeld voor het opwekken van energie. De ijskap op Groenland is nog nooit zoveel geslonken als afgelopen jaar. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers in een onderzoek dat is gesponsord door het Wereld Natuur